Drie medewerkers van de democratische campagne zouden phishing-mails hebben gehad, waarschijnlijk uit Iran. Die hackpoging zou zijn mislukt. Bij de Republikeinen zouden hackers toegang hebben gekregen tot het e-mailaccount van een vertrouweling van Trump. Vervolgens zouden zij geprobeerd om toegang te krijgen tot campagnenetwerken. Iran ontkent de beschuldigingen. Verschillende EU-landen helpen Griekenland bij het bestrijden van de grote natuurbrand ten noorden van Athene. Frankrijk en Italië sturen materieel, evenals Turkije. Tsjechië stelt daarnaast brandweerlieden beschikbaar. De brand boven Athene is zo uitgebreid dat de voorsteden van de Griekse hoofdstad worden bedreigd. In Londen heeft een gewapende man een meisje van 11 en haar moeder van 34 neergestoken. Het gebeurde gistermiddag in het centrum op Leicester Square. Omstanders grepen in en konden de aanvaller stoppen meisje liep ernstige verwondingen op, maar is buiten levensgevaar. Haar moeder raakte licht gewond. De 32-jarige dader is door de politie opgepakt. Wat de reden van de aanval was, wordt nog onderzocht. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen dat de man een terroristisch motief had. Op sociale media schrijft Joost Klein dat de beschuldiging van mogelijk wangedrag op het Eurovisie Songfestival en zijn disqualificatie hard bij hem zijn aangekomen. Hij voelt zich opgelucht nu de Zweedse justitie het onderzoek naar hem heeft stopgezet vanwege een gebrek aan bewijs, zegt hij. Het weer, is warm. Op veel plekken is het minimaal 20 graden. Het kan ook gaan onweren. Overdag in het binnenland ruim 30 graden.